Lot Lewin met het NOS Journaal. Iran lijkt zich vooralsnog te houden aan de afspraken in het nucleaire akkoord. Volgens het internationale atoomenergieagentschap blijft Iran onder de maximale hoeveelheid uranium die het mag produceren en leeft het land ook de andere voorwaarden van het atoomakkoord nog na. Veel landen waren bang dat Iran de deal niet meer zou respecteren nadat de VS zich begin deze maand terugtrok, maar volgens het atoomagentschap valt dat mee. ABN AMRO en de Rabobank zijn vanavond opnieuw getroffen door een DDoS-aanval. De websites doen het niet en internetbankieren, mobiel bankieren en betalen met Ideal doen het niet of heel traag. Bij de Rabobank begonnen de aanvallen aan het begin van de avond. Bij de ABN AMRO was het vanochtend al raak. De banken zeggen dat de beveiliging van gegevens niet in gevaar is. Ze adviseren klanten om bankzaken uit te stellen totdat alles weer goed werkt. De Tweede Kamer wil opheldering van minister Kaag van ontwikkelingssamenwerking over het sponsorcontract van Rwanda met de Engelse voetbalclub Arsenal. De voetbalclub maakte gisteren bekend dat Rwanda de club sponsort in ruil voor promotie van natuurparken en het toerisme in het Afrikaanse land. De regeringspartijen in de Kamer vinden dat niet te rijmen met de financiële hulp die Nederland biedt aan Rwanda. Ze willen dat de minister het land erop aanspreekt. En de Amerikaanse president Trump versoepelt de maatregelen voor banken die tien jaar geleden zijn ingesteld vanwege de financiële crisis. Dinsdag kreeg Trump de nieuwe wet al door het congres en nu is hij bekrachtigd. Nu hoeven alleen de grootste banken, met een vermogen van meer dan 250 miljard dollar, ieder jaar nog een stresstest te ondergaan. Eerder gold dat ook voor kleinere banken met 50 miljard dollar in huis. Ook krijgen kleinere banken weer meer ruimte om te speculeren. Trump wilde van de beperkingen voor banken af, omdat die volgens hem de economische groei beperken. Het weer. In het uiterste zuiden trekken stevige onweersbuien over. Mogelijk met hagel. In de loop van de avond nemen nu buien weer af.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 Grow a stash and hug the nearest horse. Put your foot on the pedal. Give into your madness if you must. If it gives you ideals. everybody playing on the radio. Finding less and less hard to stay awake. Put my head on the pillow. No longer give up my nights for art, its sake. Like the lonely can live the dew on the meadow. I'm so glad to be alive today. Yeah. Ooh, you got me riding home. Ooh, in a flat top cruising down the highway. With Jim and Glenn and everybody playing on the radio. En dat was eh, Dandelion met de, de Real Road Song. Ja, ik was er gisteren dus... Eh, gisteren, vorige week eh, kwam ik thuis. En dezelfde dame die mij ingelicht had over Lilith Merlot, Olga Taal... Die, zei, die had in de mail achtergelaten... Ja, ik heb ook de, de nieuwe single van... maar daar kwam ik een beetje laat achter. Dus, <laughs> dus dit was de nieuwe single. En eh, die jongens in Volendam, die doen dan ook niet eh, meteen hun mond open. Dus ja, dat, eh, dus ik liep een beetje achter de feiten aan. Ik had dus nog het vorige nummer van Dandelion, Lang, Lang, Lang, had ik gedraaid. Maar dit is dus de echte nieuwe single van, van de mannen van Dandelion. Niet, ze komen niet alleen uit maar ook uit Amsterdam. Want tegenwoordig zijn de heren behoorlijk uitgewapperd, om het dan maar zo te zeggen. Eh, nou, eh, Lieselot, je zit, eh, je zit er toch nog, nog een beetje achter de microfoon. Ehm, ja, ehm, de band bestaat nog niet zo heel lang. Hoe is, hoe is die band eigenlijk een beetje ontstaan? Nou, het is allemaal begonnen op het conservatorium. Want mhm. het zijn allemaal jongens die bij mij in hetzelfde jaar zaten. Um, dus zijn ook allemaal vorig jaar afgestudeerd van de Bachelor Pop. Ja. En het toffe is dat ik zelf heb eerst anderhalf jaar jazzzang gestudeerd. Mhm. Ben toen uh, drieënhalf jaar uh, weg geweest. Echt helemaal weg van het conservatorium. Ik vond het opeens helemaal niks meer. En toen ben ik toch teruggekomen en de popafdeling gaan doen. Ja. En eh, bij jazz was ik niet jazzy genoeg. En bij pop was ik niet poppy genoeg. Dus ik ben gewoon er onwijs tussenin gaan zitten. <laughs> en toch mijn eigen ding blijven doen. Ik hou hiervan. Weet je, gewoon lekker je eigen weg volgen. En, en ergens gewoon zeggen van weet je wat, zoek het even uit. En die, <laughs> jongens, die jongens die van de band hebben allemaal eigenlijk precies hetzelfde. Die houden van pop, die houden van jazz, die houden van alles ertussenin. En dat heeft ons al meteen gewoon geconnect. Mhm. Eh, en toen later is Matthijs Geerts op toetsen erbij gekomen. Pas na de EP, dus die gaat bij de volgende opnames erbij zijn. Ja. Zijn jullie, zijn jullie al, eh, je, je, je, je, liet al een klein beetje los dat mhm. jullie al eh, bezig waren daarmee? Of ja, ik ben sowieso altijd aan het schrijven. Dat doe ik altijd eh, vanuit huis, achter mijn vleugel. Ja. Ben ik heel veel aan het schrijven altijd. En het wordt op een gegeven moment dan wel tijd om dat echt een keertje om te gaan zetten weer naar, naar opnames. Ja. dus we zijn nu bezig, maar het is natuurlijk een lang project van alles thuis schrijven en dan daarna uitarrangeren met de hele band. En iedereen een goede partij eh, te geven. Dat is, eh, en voor hun ook om dat te vinden. Dus dat, duurt, hmm. dat duurt allemaal eventjes. Maar eh, dat proces zijn we wel nu ingegaan, ja. ja. Het, het, is toch opvallend dat... Hè, meestal zijn er van die bands die voortkomen uit conservatoria of hogescholen ja, ze zijn even bij elkaar. En dan ineens gaat het toch in één keer. Eh, maar dit, eh, dit eh, hebben, jullie dan toch... ja. is er toch, denk ik, een stevige basis Denk het wel. Ja. We zijn wel solid, ja. Ja, ja. ja dat, dat, dat, is wel prettig om te horen. Want ja, als je nog plannen hebt om, om verder uit te bouwen... dan is het natuurlijk wel prettig als je een paar muzikanten hebt waar je van op aan kan. Ja, nee, ik ben super blij met deze, met deze gasten. En dat, is, dat is super leuk. Ja. Dus eh, die hou ik heel graag bij me. <laughs> <laughs> ja. Ehm, eh, nou is het eh, nu, lees ik toch veel optredens in Rotterdam. Maar gaat het ook hier in deze regio stiekem gebeuren? Of, ja, Woodstock zag ik ook. Woodstock, ja, dat was dat hier, was hier in, de, buurt. Ja, de, 16e was dat. ja, dat was vorige week, woensdag. was superleuk. Ja. Woodstock Live, die woensdagen daar zijn onwijs leuk. Zitten Steef Molenaar en Björn André de Laporte er nog steeds? Zijn dat dan nog steeds de bazen van Woodstock? Ja, Steef, wel Oh ja. Ik, Weet, ja. even niet zo goed. Björn, weet ik niet. Maar nou. ehm, ja, dat, uh, dat zijn super, en, superleuke mensen daar. Erg een leuk verhaal. Want eh, Steve was ooit een van de mensen die eh, vaak bij dat eerste kunst- en cultuurprogramma... wat ik buiten de uitzendingen... Ik zal even voor de luisteraars even zeggen van hoe dit gekomen is. Ik ben in, in 95 bij CFM gekomen en in 96 raakte ik betrokken bij Getetter aan Zee. En een van de gasten die toen aan tafel was was Steve Molenaar van Woodstock. Dus eh, wat gebeurde er? Dus de halve crew van Getetter en zij zat eh, ook wel eens eh, vaak in een weekend lekker bij die Woodstock. Dus mhm, ja, ja is wel een leuke tent om te spelen lijkt Ja, het is echt een toptent. Het was een beetje jammer dat het weer net die ene dag niet zo lekker was. Dus we konden niet buiten spelen. Maar binnen was het, was het ook alweer weer iets heel magisch, heel knus. Iedereen lekker dichtbij is ook, eh, ook een, groep eh, jongens die eh, zich een beetje weer weinig aantrekt van, van de grote meuten. Want ja. ja Bloemen dan staat er een beetje bekend om van Massa! Oh, ja, ja, onwijs. Massa is kassa. Dat zou Marco Tomes hier uit dit dorp zeggen. Ze schrijver. <laughs> Maar goed, die, die zei dat... Uh, die heeft dat wel eens vaker gebezigd. Maar dat, dat hebben jullie niet gedaan. Nee. Nee, nee bij Hoedstuk doen ze allemaal lekker hun eigen ding. En, is dat ook... hou je daar een beetje van? Toch een beetje in dat opzicht eh, eigen koers. Eh, ja. En eh, niet... ja, heel erg. Ja? <laughs> ja. Ja, dat is... hebben mensen eigenlijk, laat ik het anders zeggen... hebben mensen toch nog een beetje invloed op je als het gaat om... Nou, ik zou het zo doen of ik zou het zo doen? Zeker. Ik luister, ik vind het... Mm, ja. Ik bedoel, het is nooit al... ik ben er niet heel goed in om advies op te volgen... maar ik weet dat ook van mezelf. Dus dan kan ik daar ook beter naar handelen. En ik, ik, ik, luister wel echt naar de mening van mensen... want dat is natuurlijk super belangrijk. Ik bedoel, je weet niet alles zelf. Maar ik sta daar wel echt onbekend, ook thuis en in de familie, dat ik echt altijd een heel erg eh, eigen grijt, <laughs> eigenwijs meisje ben geweest. Dus ja, maar goed. Yes! <laughs> ben ook ben een beetje van hetzelfde hout eh, gesneden. Ja. ja. Eh, want uh, zeggen ze bijvoorbeeld, dit is niet voor jou weggelegd. Dan denk ik, nou, dat zullen we nog wel eens even zien, weet je. Dus, Precies. een voorbeeld mij dan, omdat we dan toch eh, nu gewoon even een dialoog aan het voeren zijn. Eh, ja, er werd eh, op een gegeven moment gezegd, jij kan niet koken. Hm. Nou, dat kon ik dus uiteindelijk wel. Dus ik ben nu een man alleen thuis. Ja. En wat is het prettiger als je voor jezelf kan zorgen. En niet dat je afhankelijk bent van uh, maaltijden en noem maar op. Nee, dat je gewoon in staat bent om gewoon zelf je potje te koken. voor jezelf te koken. Ja, nou, dus, maar door het, door het te doen ben je ook zo'n zo'n type die eh, ook liever uh, ondervinden, op je muil gaan. En Ben je dat ook? Ja, zeker. Ik denk dat je daar, ik ben zo vaak op mijn plaat gegaan. Met zoveel dingen, dat is gewoon heel belangrijk. Je leert er gewoon heel veel van. En je, leert ook, je wordt er ook heel sterk van. Ja, dat ik bedoel, ik. Ja. Eh, ik denk dat, dat je dat in de muziek denk ik ook wel nodig hebt. Zeker. Je kan niet een pushover zijn. Of je moet wel een beetje ja, je moet wel sterk zijn. Want er zijn natuurlijk heel veel tegenslagen. Je gaat heel vaak nee horen. Je gaat heel vaak horen dat je niet interessant, leuk, knap, mooi, eh, goed genoeg bent. En je moet er gewoon allemaal, ja... Nou, laat ik het anders zeggen. Wij hebben de guts gehad om gewoon een <laughs> beetje een soort uh, jazz-achtig... Eh, jazz gewoon in alternative FM te draaien. Dat hebben we toch een paar keer gedaan. En dan ik vind het cool. zoiets van... Eh, ja, maar je hebt toch altijd eh, stevige rock en uh, eh, indie... weet ik allemaal wat. Ja, natuurlijk. Ik kan net zo goed ook Total Seclusion draaien. Dat is uh, keiharde rock, om het allemaal zo te zeggen. Maar ik hou ook een beetje van het... van het andere, beetje dat, dat, dus, dus in die zin... Wel eigenwijs van je. Ja, maar je moet een beetje eigenwijs wijs. Goed, ik ga nog even een, een stukje muziek draaien, want dat gaan we nog even doen. Eh, de, de dame Nish. Eh, uh, achter Nish schuilt Sietske Heun. Ik heb er helaas niks meer verder eh, van haar genomen. Uh, vernomen, ja. Ergens is ze nog wel wat te vinden. Maar dat moet je dan maar net weten waar dat is. Maar wat ze heeft achtergelaten, dat vond ik fantastisch. En toen ze het nummer in diezelfde beurt speelde... dat wat, wat Lilith Merlet op 14 juni gaat doen al daar... Uh, was op een gegeven moment Nervous Breakdown. En op het moment dat ze begon te spelen... keek ze ook een <laughs> beetje mijn richting. Ja, dat is een beetje jouw nummer. Ja, dat was het ook inderdaad. En uh, ze had de hulp van een orthodox. Dat was eh, degene die haar hielp. Nervous Breakdown van Nish. In the morning gotta run to the bus so I won't be late. All day long I gotta run things to be done. Cause I know that these things can wait. I try not to the bus, cause time is ticking away. I need to have some fun, I know it can be done. Soon as we'll be after My feet won't move at all. I panic and I fall. I hear somebody call. A new day has begun. I A citizen amongst the populace. These rocks gon' lift from the second floor of this pyramid up. Isn't it obvious that we're captive in the prison of capitalism? Bleeding battery liquid for them to enhance the system. Meaning on top to beat the drum as we dance to the rhythm. How much is humming your own melody actually giving? My soul is not for the taking. But yet and still I feel like I'm running too fast to even be living. But what I'm going to see, I need to feed children. But do I want my dreams to belong to the ones who keep the millions? If money makes the world go round, well let me know how. My head's spinning, can I live on my own grounds? That's all for now. Think I gotta slow down before I'm wholehearted caught up in this merry-go-round crown. So now. keep running. keep running. keep running. <laughs> In Sprookjes leek verliefd zijn vaak een veel mooier gebeuren. Daar was het vaak vooral van maneschijn en roze geuren de mijne sigaretten, bier en zonder een kasteel. Maar iets ook wel met jou, denk ik, en dat is best wel wat ik wil. Als een prins op je witte paard kwam je aan. En je vroeg me de weg naar waar je heen wou gaan. Toch ben je eventjes gebleven en leek het allemaal zo goed. Maar nu vertel je me, gebroken dat je verder moet. Jij moet je draken nog verslaan en ik de mijne. We logen tegen onszelf, klaar voor het einde. Maar ik heb beide schoenen nog aan. Ik had het altijd heel anders 20 zou een feest zijn, al die tijd al opgewacht. Maar toch wil ik nog graag geloven dat in mijn toren helemaal boven nooit nog iets gebeurt wat ik niet meer verwacht. Jij moet je draken nog verslaan en ik de mijne. We logen tegen onszelf, klaar voor het einde. Jij moet je draken nog verslaan en ik de mijne. We logen tegen onszelf, klaar voor het einde. Jij moet je draken nog verslaan en ik de mijne. We logen tegen onszelf, klaar voor het einde. Maar ik heb beide schoenen nog aan. Laat er ooit wel één voor je staan. En dat was eh, Willemijn eh, de Boer met Sprookjes. Eh, heel erg leuk is het wel. want uh, ehm, er zitten weer linken met Haarlemse popmuzikanten. Jazeker, uh, want Willemijn de Boer en Dylan Zondervan... dat waren klasgenoten ooit ergens op een school. En Dylan Zondervan die woont tegenwoordig in Haarlem. met Low Eric Sound System heeft hij dan ook weer iemand weer aan de andere kant van het land zitten. Dus het is een Haarlem-Zwolse band... Volgt u hem nog en dan uh, zit eh, Willemijn de Boer eh, uit Rotterdam. Dan is de brug ook weer snel gemaakt naar Rotterdam. Want de muzikanten die tegenover mij staan... die hebben hun domicilie ook in die plaats. Ehm, ja, Lieselot. Weer een, een, blokje van twee. Ja. Ehm, For Me, dat is het eerste nummer wat we van jou gaan horen. Ja. Wil je nog even zeggen waar het een beetje over gaat? Of... For me gaat erover dat je... Mm, moeilijk. Ja, je geeft heel veel om iemand. Je wil bij iemand zijn, maar je wil gewoon even die bevestiging... dat alles wat jij doet voor diegene, dat hij het ook voor jou kan doen. Dat hij het ook voor jou over heeft. Duidelijk verhaal. Laat maar horen. I'm there. I always run to catch you when you fall. I'm there. I'm there. You know that I am on your side. Comfortably, you close your eyes you step into the light I shine. But would you do the same if I were to lose mine? I am giving you my selfless in loving you, and I always do. But I need some confirmation of your infatuation do the same for me? Someday wat, het altijd eh, dan eh, oplevert. Als je het eh, nummer hoort van het album of van de EP. Dan komt het toch even net wat anders binnen als het gewoon live voor je snuffert wordt gebracht. Dan komt het nummer tien keer sneller en mooier binnenzetten. Mm En mhm. je hebt het ook heel mooi beschreven net in de introductie van de song. En beeld zie ik dan ook inderdaad wel een beetje voor me. Dus het, het klopt wel. Mooi, fijn ja, ja, ja. ja. Ehm, de laatste, daar had ik eh, nog inderdaad eh, in eh, de recensie van de Poepunie nog het nodige over gezegd. Daar zit voor mij het thema eerlijkheid in. En ik weet niet hm. of dat ook een beetje, of jij dat met mij deelt. Ja, dat deel ik wel. Ja. dat deel je dus wel. Nou, oké. Dan gaan we hem ook luisteren. Into My Bed. Dat is de laatste voor, voor deze avond van Lilith Merlet. the same time. If you pretend to care for me, be there for me at all times. If you think you can handle me, don't lie to me, don't waste my time, no. And why do I, I make you sweat, I make you shy, why do I, I never get my kiss goodbye? How is it that you think it's alright to test my patience and leave me waiting for 20 nights? What the is going on in your head. You gotta show respect to get into my, To get into my, To get into my. And if you want to be free, come talk to me and I'll cut you off. And don't be fooled by my face and don't mistake lust for love. If you wanna be seen with me, then show me some, your sometimes. If you think you can handle me, don't lie to me, don't waste my time. No, why do I? I make you sweat, I make you shy. Why do I? I never get my kiss goodbye. How is it that you think it's alright. I test my patience and leave me waiting for 20 nights. What the fuck is going on in your head? You gotta show respect. Take it into my bed. Take it into my bed. Take it into my leuk als eh, op een gegeven moment denk ik... Komt er dan nog iets? Nee, dat was hem. <laughs> Goed, dankje dank je voor, eh, voor eh, ook dit nummer. En we praten natuurlijk zo direct nog even verder. Dank je. <laughs> Goed. dat was Lilith Merlot, Lieselot en Simone die hier hebben gespeeld. nu weer tijd voor een andere band die wij hier hebben gehad. Dit is een van de leden uit de band die hier met zijn fiets. Nou, eigenlijk nog niet eens met zijn fiets, maar hij kan het nog lopend af. Koen Alvarez Wintels, want die zit in deze band. Die woont hier eh, nog maar 200 meter van deze studio af. En dat was dus ook voor hem een makkie op die avond. Eh, Greenfield heet de band en de single heet Carina en Chris. En dat is dit nummer waar je nu naar gaat luisteren. to show that we're cool together. But I've known that all along. I wanna take this risk with you. I want to party like Miley, but with you on my side. I want to wake up in a bed full of kisses. I want you to worry who Karina or Chris is. If you get a little jealous, I'll show you who my miss is. Let's just take the risk, jump into the deep. Let's climb this mountain, cause it ain't that steep. Walk to the sun So put your glasses on I know that it's blinding But I've just begun What are you doing? What are you doing to me? When I look at you, darling, I just can't believe that I'm such a lucky man Because you are a dream I want to make this dream come true want to travel the world, wake up in funny places, wake up looking for clothes. Cause we're actually naked. Just travel around without a destination. Just you plus me, the perfect combination. Take the risk, jump into the deep. Let's climb this mountain cause it ain't that steep. Walk into the sun. So put your glasses on, I know that it's blinding, but I've just begun. Cause there ain't no risk to take Oh, it's pretty clear to me That we're gonna make this work With you walking through the streets With your hands in those of mine I'm never gonna let you slip Cause babe, you are divine Let's just take the risk, jump into the deep. Let's climb this mountain cause it ain't that steep. Walk into the sun, so put your glasses on. I know that it's blinding, we've just begun. Let's just take the you and me to think about a future with me and you to think about a future with you and me. I'll have your love eventually. Something I lost in time and get it back somehow. Feels like there's something Dat was Jeruzalem samen met Jan Kooijman. Maybe we still got time. Het eh, nummer dat is al, eh, nou, oh, ik denk al een eh, tijdje uit. maar ze heeft het op de Internationale Vrouwendag, en dat was in maart, heeft ze dit nummer nog een keer uitgebracht. En ja, wij waren er natuurlijk als de kippen bij, om dat natuurlijk ook weer hier op de radio te laten horen. Ehm, daarvoor hoorden we Carina en Chris van Greenfield. En ja, het, het mini-optreden over twee uren hebben we gedaan. Ehm, vond je het leuk? Ik vond het heel leuk. Ja? Ja. ja? Het is altijd heerlijk om te mogen zingen. Ja, <laughs> ja. ja toch wel? Ja. Eh, is dat, ja, het is een beetje een eh, open deur. Het liefste wat je doet? Ja, het allerliefste. Ja? Ja. Eh, dus ja. je bent gewoon een, gewoon liefhebber van muziek maken. Ja, dit is echt ja, enig enige wat ik wil doen. <laughs> ja, ik heb het altijd al gedaan ook. Dus, ja, ehm, nou ja, goed. Eh, ik, denk, ik denk dat het best wel eh, de goede kant wel op eh, zal gaan. Toch? ik hoop het. Ik denk het wel. Ik heb een goed gevoel over. Simone, ja, also and you the question. Ja. Do you like it? do you of did you like it here? I yeah yeah I loved it. I loved it. the chill chill atmosphere, really cool. Mm, all right. yeah. Ja, en I, I like playing with this a lot. Ja. Eh, so, so yeah, cool. Cool. Het was dus een duidelijke reactie van eh, goede atmosfeer, rustige atmosfeer. Rustige atmosfeer, ja. zeker. Is, eh, is je Nederlands een beetje, begint ja, een ja, beetje ja, te komen? Ik, gaat goed, gaat goed. Gaat, gaat goed. Ik kan nog proberen misschien, maar... Uh... <laughs> hey, wauw. Nou, je komt al een aardig eind. ja, je komt al een aardig je, je, gaat een beetje te snel met, met praten. Dus, okay. maar als je gaat niet te snel, dan ik ga proberen. Ja, ik ga dan ook niet te snel praten. <laughs> Ehm, maar de conversatie. Zal ik proberen dit in het Nederlands eh, aan je te vragen. De gesprekken die jullie voeren. Doen jullie dat meer in het Nederlands of in het Engels? Eh, wanneer? De gesprekken... ja, als jullie... Ehm, between us. Als je, ja, nou, not always between you and Elise Lot, but the, the conversations about making music in ja, eh, the repetitions. Ik, vind Engels eh, altijd beter. Ja? want ja, normaal, mijn, mijn taal is, is, is Italiaans, maar niemand praat Italiaans. <laughs> ja, ja. Dus, dus ik vind Engels echt neutraal. Neutrale dan? Neutraal, want, want wij hebben ook een uh, bassist eh, uit eh, Hungary. Ja. Ehm, en die, de drum is van België, dus ja, Engels is beter voor, voor iedereen om, om te praten. Ja. Duidelijk. Ja. <laughs> Goed en heel, heel mooi netjes in het <laughs> Ik vond het mooi. Ja, je, deed het in een hele mooie goede volzin. Ja, dat, uh, ik ben, ben, toch wel een beetje trots op je. Dus eh, <laughs> volgend jaar een Nederlandstalige cd. <laughs> dat is een beetje gein. Eh, goed, dat, Simone hebben we dus ook nog in, gewoon in het Nederlands even gehoord. dat is niet zo moeilijk om het dan te vertalen. <laughs> maar goed. gaat dat... nou ja, ik zit me voor te stellen. Hè, repetitie bij jullie. en ook als jullie de nummers aan het, aan het instuderen zijn. en het inslijpen. Kunnen er ook muzikale discussies ontstaan? Of nou ja, discussies, ja. het zijn meer dialogen, denk ik eerlijk gezegd. Dus ja, zeker ja. dialoog. Dat sowieso, want ehm, ik, zoals ik zei, weet je, ik schrijf al die liedjes thuis achter de piano in mijn eentje. Ik heb er wel een beetje een idee bij natuurlijk wat ik wil horen, maar ik kan het nooit zo goed omschrijven. Ja. <laughs> Ehm, dus dan kom ik aan bij die jongens en, dan, eh, en dan proberen we gewoon allemaal wat. En dan eh, zeggen we ook tegen elkaar van, nou, dat, misschien, dat is top, weet je wel, maar dat misschien wat minder. We zijn daar gewoon heel open in. Ja. Is dat ook gelijk... Geen discussies, maar... Ja, nee, oké. maar ik ga ook nog weer wat verder. Want ik denk van... Omdat jullie dus internationaal eh, eh, opgebouwd zijn. Een, een, Belgische muzikant. Een Hongaarse muzikant. Een jongen van Italiaanse afkomst erbij. Hè? <laughs> <laughs> Eh, maar goed, ik bedoel, dat, dat, volgens mij is dat ook, denk ik, misschien wel de sterke kant ook van de band. Omdat dat denk het wel, ja. Veel, veel culturen bij elkaar komen. Ja, het is echt een mix. Een mix. Van stijlen en van mensen. Ja, en ja, Van Ja, stijlen en, eh, noem maar op. Ja. Dat maakt het denk ik ook wel, eh, wel heel leuk. Ja. Ja, toch? Zeker. Ja. Houdt het denk ik allemaal heel open en eh, interessant. Ja. Ehm, nou ja, ik zei al, 16 mei hadden jullie hier in de buurt een, een optreden gedaan. Nou, 14 juni is volgens mij de volgende. Ja, 14 juni is in Rotterdam. Ja, bij beurt dus. Bij beurt, ja. En daarna is eh, de agenda dan ook nog enigszins gevuld? Of, eh, We hebben een paar dingen nog wel, wel staan, maar die nog niet helemaal definitief. Dus daar kan ik ja. niet zo over zeggen. We hebben eh, eigenlijk uh, alum zetten. Hè? misschien. Ja, we moeten nog eventjes wat... ja. ja nog iets doorhakken. Maar er, komen, er komen nog wel wat leuke dingen aan, ah, Er komen, er komen nog ja, we, hebben, we, hebben net heel, we hebben net een, periode, hele drukke periode gehad met heel veel spelen. Omdat we het voorprogramma van Michael Prins stonden. Oh, dat en, is... Ehm, dat is, eh, dat is niet verkeerd. Nee, dat was ontzettend leuk. Maar daardoor hebben we dus ja, de afgelopen anderhalve maand, twee maanden echt heel veel gespeeld. En nu is het echt weer even tijd om eh, dus ook weer te gaan focussen op schrijven. En, eh, Pas op de plaats maken. Ja. ja. Ik vond het hartstikke leuk dat jullie geweest zijn. Ja, ik vond het leuk om hier te zijn. Bedankt. En wellicht tot een andere keer. Yes. Ja. <laughs> Goed, dat waren ze. de twee leden van Lilith Merleth. Merlot dat eh, is het, eh, is het eh, Lilith Merlot of Lilith Merlot? Merlot, ja, als de wijn. Net als de wijn. Goed, ik weet dus, dus dat ik de volgende gewoon moet zeggen Lilith Merlot. Yes. De wijn. <laughs> Dank je. En wij gaan nog even verder met een band die komende zondag in Blijburg, Amsterdam te zien is. En dat is een Utrechtse band. En daar gaan we weer. Het is ook weer redelijk indie, maar het is eigenlijk een beetje ook weer van... Ja, wat is het eigenlijk? Het is weer niet in een hokje te stoppen. Pandey en Bouw Dieper. round drie nummers even achter elkaar. Uh, eh, Bouw Dieper van Pandey, 27 mei. Dus komende zondag eh, te zien en te beluisteren in Blijburg. En daarachter Cynical Snake, Ludovic en Nobody Else van Verena Ward. Die vinden we weer terug op 28 juni hier in de studio. Dus eh, dan weet je dat ook weer. We hebben er nog één. En dat is deze van Kitchenette. Van de EP Berserkia. Die heeft hij uitgebracht. En dit nummer ga je horen tot aan het nieuws van 10 uur.